Kees Groot met het NOS-journaal. In Geldrop liep een partycentrum onder en het dak van een bedrijf in Deurne bezweek onder de last van het water. Ook uit andere plaatsen in het Zuidoosten kwamen berichten over straten die blank stonden. In Duitsland heeft het hoogwater drie mensen het leven gekost. Hun lichamen werden door duikers gevonden in een ondergelopen woning in Beijeren. In Somalië zijn bij een aanslag op een hotel in de hoofdstad Mogadishu zeker tien doden gevallen. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. Het hotel is een ontmoetingsplaats voor politici en zakenmensen. Eerder vandaag doodde een elite-eenheid van het Somalische leger 16 leden van Al-Shabaab. Bij een schietpartij op een universiteit in Los Angeles zijn twee doden gevallen. De politie maakte enige tijd jacht op een schutter, totdat bleek dat hij een van de doden was. Vermoedelijk heeft hij eerst iemand doodgeschoten en daarna zichzelf. Naar de precieze toedracht van de schietpartij in Los Angeles wordt nog onderzoek gedaan. Een Nederlander die in België in de cel zit moet een betere behandeling krijgen. Hij had een rechtszaak aangespannen omdat hij door de aanhoudende stakingen van cipiers nauwelijks meer zijn cel uitkomt en niet altijd drie maaltijden op een dag krijgt. Als zijn situatie niet verbetert moet de Belgische staat een dwangsom betalen die kan oplopen tot 1500 euro per dag. Het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd tegen Polen gewonnen. In Gdansk werd het 2-1. Vincent Jansen scoorde in de eerste helft, waarna de Polen kort na rust gelijk maakten. Jorginho Wijnaldum maakte het winnende doelpunt. Het weer, de komende uren nemen de buien af, al kan in het zuidoosten nog veel regen vallen. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Morgen valt er in de ochtend eerst wat regen en daarna breekt de zon door.